Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Zeree met het NOS journaal. De prijzenoorlog die Albert Heijn heeft gestart... heeft de supermarkt niet meer klandizie bezorgd, meldt marktonderzoeker GFK. De klantenkring van Lidl, een van de grote concurrenten van AH... groeide wel met 2% dit jaar. Door zich met de prijsverlagingen expliciet op Lidl te richten... heeft Albert Heijn de concurrent juist naamsbekendheid bezorgd, zeggen deskundigen. Vakbond CNV vreest dat de gevolgen van de geldverslindende prijzenslag... worden afgewenteld op het personeel. Syrische opstandelingen hebben in augustus zeker 190 burgers gedood, meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Dorpelingen in de noordwestelijke provincie Latakia werden geëxecuteerd en meer dan 200 mensen, vooral vrouwen en kinderen, zouden zijn gegijzeld. Veel van hen worden nog steeds vastgehouden. Volgens HRW was de operatie een gecoördineerde, geplande aanval en moeten zowel de Syrische regering als de rebellen zich verantwoorden voor het internationaal strafhof in Den Haag. De onderhandelingen over de begroting tussen de coalitie en de oppositiepartijen gaan de komende dag verder. Rond drie uur vannacht werden de onderhandelingen opgeschort. D66-leider Pechtold zei dat hij het gevoel heeft dat de partijen verder zijn gekomen. En ook minister Dijsselbloem zei dat de partijen opschoten, maar dat er nog geen akkoord is. Premier Rutte benadrukte dat er naar ingewikkelde zaken wordt gekeken, maar dat het niet langer zal duren dan nodig is. De moeder van de in Noord-Korea gevangen genomen Amerikaan Kenneth Bay... heeft van de autoriteiten toestemming gekregen haar zieke zoon te bezoeken. De 45-jarige missionaris werd in mei veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid... wegens activiteit om de staat omver te werpen. De gezondheid van de aan suikerziekte leidende Bay zou volgens de familie niet goed zijn. Maar in wat voor conditie Bay is, weet de familie niet precies. En dan het weer. Vanochtend is het eerst droog. Straks schijnt van tijd tot tijd de zon. Vanmiddag bewolkt en dan gaat het regenen en het wordt 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A8 richting Amsterdam vielen bij Oostzaan 2 kilometer... en op de A10 voor de afrit Hemhavens 2 kilometer.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 En aan de knoppen. En die ook wel stiekem nog een plaatje ertussendoor draait. De David eh, Habig. u hoorde net de openingstune. ik denk nou dat is wel eens leuk als ik één keer in de maand zit. Dat ik een openingstune doe die ik zelf speel. En ik speelde dit. Dat is een bossa nova geschreven door de Irelandse DJ en producer Giorgio Schultz. En die heeft die speciaal voor mij geschreven. En dat heette Bossa Adamo. <clears throat> nu heel wat anders natuurlijk. Morgenavond in het... Eh, in... Eh, hoe heet het ook weer? Oh ja, <laughs> in de, in de krocht. Is eh, wederom... ieder jaar komt hij wel eens langs... de Amerikaanse tenorsaxofonist Scott Hamilton... En eh, hij is natuurlijk heel vaak in Nederland. En eh, als hij in Nederland is, komt hij natuurlijk bij zijn vriend Erik Timmermans... die al jaren eh, de, daar in de krocht programmeert. En die heeft hem dan op morgenavond geplaatst. En Scott Hamilton, ja... Het, toen ik hem voor het eerst eigenlijk zag optreden... en dat was een keer een tv-uitzending... en dat is in de jaren zeventig... en ik meen dat hij dat deed met het trio van Pim Jacobs... Eh, dacht ik, hé, wat een rare kerel. Hij zat op, uh, in smoking, ging hier zitten op een stoel en hij ging spelen. En eh, hij was eigenlijk in de beginjaren dat hij hier Europa aandeed... was het een adept van, van Ben Webster. het verschil was nauwelijks te horen als je die platen hoorde. Maar ja, hij heeft zijn eigen weg gevolgd en is natuurlijk heel herkenbare eigen stijl heeft hij ontwikkeld. En in de 80 jaar, begin jaren 80, kwam hij eh, trompetist tegen, Warren Forger. Ook een Amerikaan natuurlijk. En heel wonderlijk gingen die optreden met een, eh, een wat oudere eh, zangeres, Rosemary Clooney. De filmster uit de jaren 50. En dat werd een behoorlijk succes. Nou, we laten ze horen. Warren Verzee en Scott Hamilton in 1981 live op het Noordzee Festival. Uh, met Rosemary Clooney. En Rosemary Clooney zingt Hey There, you have I Cried For You. Him with his nose in the air. He has you dancing on a string. Break it and he won't. Hamilton die morgenavond in de krocht eh, te beluisteren valt. Eh, Rosemary Clooney, eh, de tante van, ja, van George, hè. u hoorde ook nog eventjes de laatste tenor solo. Die was dus niet van Scott Hamilton, maar die was van de good old El Con. we gaan door even nog met Scott Hamilton, want ik ga een leuk vergelijken maken en... U hoort hem nog als solist en dat is eh, leuk. Eh, hij, eh, dat is opgenomen vorig jaar... terwijl hij in de krocht een concert gaf door Wim Karmwelk. En daar gaat u een gedeelte van horen... want het is een ontzettend lang stuk en het heet Tangerine. Eh, Erik Timmermans en Erik Koger. Uh, ja, het is, uh, Scott Hamilton komt morgen weer in, de, in de krocht. U kan daar naar, kijken en luisteren. het begint om half negen, het concert. En Scott Hamilton was is natuurlijk buiten een goede saxofonist... ook een een boeiende persoonlijkheid. Het is eigenlijk een, nomade. De man die gaat al jaren in zijn eentje door heel Europa... en laat zich dan door de plaatselijke ritmesecties begeleiden. We komen in de tweede uur nog wel even hierop terug. <clears throat> U hoorde net Tangerine eh, spelen, eh, dankzij eh, een zandvoorter die het opgenomen heeft. En ik vond het wel leuk om even een vergelijking te maken met Scott Hamilton en een andere saxofonist. En dat is Stan Kets. En dan hoort u hetzelfde liedje. Hetzelfde nummer. Tangerine. En nou, u zal het verschil ook wel horen. boeiend eh, Eh, tangerine achter elkaar. Eh, nou ja, u kan eh, de, vergelijking maken tussen twee top saxofonisten. Ehm, we gaan even heel wat anders doen. een van de, een van de, ja, eigenlijk, eigenlijk, <laughs> ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen ervan. Maar eigenlijk het, een cd'tje dat, dat eigenlijk eh, in iedere oude Jazz zijn kast zal staan. En dat is een, een cd van eh, George Shearing met Peggy Lee en Toets Dielemans. En uh, nou, luister maar naar dat prachtige liedje... You Came a Long Way from St. Louis. opgenomen in 1959. Met Peggy Lee, George Shearing piano, Toets Tielemans gitaar... Warren Chasen op de vibrafoon, James Bond... niet 007, maar de bassist... en Roy Heinz, de drums... inmiddels 90 jaar en nog altijd actief... Armando Perazzo op de Congo. Op de Conga's. Eh, u hoort nog een stukje ervan. En dat kan niet anders dan natuurlijk eh, dat openingstukje van die cd. En dat zal u allemaal wel kennen. Do I Love You. There she is, Peggy Lee. Thank you. Thank you very much. It's with a great deal of pleasure that I present my musical associate for the evening, Mr. George Shearing and the quintet. Thank you very much. Shall we swing a little bit? Do I love you? Do I? Doesn't one and one make two? Do I love you? Do I? Does you lie? Would I miss you? Would I if you ever should go away? If the sun should desert the day, what would life be? show you I do, just as you love me. even terug naar een... Eh, wel een heel bijzondere man eigenlijk... die uh, zijn sporen in de, in de, in, in de jazzgeschiedenis... Eh, in een zeer korte tijd zette. het, het trompetist Clifford Brown... die al op 25 jaar geleefdheid omkwam bij een auto-ongeluk. Hij speelde ze met, met, uit een kwartet met Max Roach... waar hij ontzettend veel waar ontzettend veel cd's nog gemaakt, of platen heeft gemaakt in die tijd. Hij speelde bij Art Blakey. En eh, hij eh, had een klassieke opleiding. En hij, eh, toen hij kennis maakte met de jazz was hij snel verkocht. En ook al door de stimulanse werking van Dizzy Gillespie... die eigenlijk tegen hem zei... jongen, jij moet alleen maar jazz gaan spelen. Maar ja, er kwam zijn korte leven... Een, snel een eind, om het even dubbel te zeggen. Maar ik heb hier een prachtig eh, cd'tje voor me liggen... en die gaan we draaien. gaan we twee stukken van draaien. Een compositie van Clifford Brown... Eh, Bones for Jones. En daarna hoort u eh, een uitvoering van Blueberry Hill. En u hoort Clifford Brown op trompet. U hoort Stu Williamson op uh, ventieltrombone. En Zoet Sims op de sax. Bob Gordon op de bariton sax. Russ Freeman piano. Joe, Joe Mondrigan, Bas. Carson Smith Bas op 4 en 8. Daar nou, dat staat op de CD, maar u hoort er maar twee. Dus deze hoort u dus niet. U hoort Joe Mondrigan. En niet minder dan Sally Man op de drums. Clifford Brown. Sims. En voor Clifford Brown wordt er nog eh, ieder jaar in Wilmington in de USA... een herdenkingsconcert eh, gehouden. Eh, u hoort nu twee hele mooie liedjes achter elkaar... van een man die, die eigenlijk nooit gaat vervelen.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 lost teeth on. Well, I help her with her baggies, but the baggage is so heavy. I get a plane ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really was leaving, and it's getting me so.